uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De piloten van het Oekraïense vliegtuig dat gisteren crashte in Iran... hebben nog geprobeerd naar de luchthaven in Teheran terug te keren. Dat hebben Iraanse luchtvaartexperts vastgesteld. Die piloten hebben verder niet om hulp gevraagd. Om de oorzaak van de ramp vast te stellen... worden de twee teruggevonden zwarte dozen onderzocht. Bij de crash kwamen 176 mensen om het leven. Ruim 1,1 miljoen mensen zijn eind vorig jaar overgestapt naar een andere zorgverzekering. Dat is ruim 6 van de verzekerden, blijkt uit de voorlopige cijfers. Vorig jaar lag het aantal overstappers iets hoger. Mensen hebben nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Toezichthouder ACM dreigt met boetes voor aanbieders van openbare laadpalen. Die maken niet duidelijk genoeg hoeveel geld je kwijt bent om je elektrische auto op te laden en hoe lang het duurt. Tijdens piekuren is het bijvoorbeeld duurder om een accu op te laden... en die piektijden verschillen ook weer per stad. In Nederland rijden nu 85.000 elektrische voertuigen. De branche verwacht dat daar komend jaar nog eens ruim 42.000 bij komen. En er komt voorlopig geen einde aan de krapte op de huizenmarkt. Dat zegt makelaarsvereniging NVM. De aangesloten makelaars verkochten vorig jaar 149.000 woningen. Ongeveer evenveel als in 2018. In het laatste kwartaal hebben minder mensen hun huis te koop gezet. Dat leidt tot prijsstijgingen omdat er meer vraag is. gevolgens ook dat de doorstroming stokt. Het weer nog, is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wordt het even droog, maar tegen de avond gaat het weer regenen. Het is erg zacht met een graad of 12.